Nu het donker wordt en heel de stad gaat dromen, zal voor jou en mij het uur van scheiden komen. Baya kom Dios, mijn liefste. Baya van Dios, mijn schat. Als de klokken van de kerk straks zacht gaan spelen, zal ik voor het laatstje zwaar zwarte lokken strelen. ja, con Dios, mijn liefje van Dios, Maar ook als al ons scheiden jaren duren, en ben je mijlen ver van mij vandaan dan zal ik altijd aan je blijven denken. Aan jou, mijn schat, aan jou die toch zo ver van mij moest gaan. Nu het donker wordt en heel de stad gaat dromen. Zal voor jou en mij het uur van scheiden komen. Waar liefste. Baia, kom dicht. Nu het donker wordt en heel de stad gaat dromen, zal voor jou en mij het uur van scheiden komen. liefste.